Jelle Seubering met het NOS Journaal. Zwitserland heeft dit jaar het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het nummer De Code van Nemo kreeg in totaal 591 punten. Kroatië werd tweede. De 68ste editie van het Songfestival was dit keer in het Zweedse Malmö en was zwaar beladen. Er werd geprotesteerd tegen de deelname van Israël vanwege de oorlog in Gaza... En in de finale deed Nederland niet meer mee omdat Joost Klein werd gedisqualificeerd. Dat gebeurde nadat een cameravrouw een klacht had ingediend... omdat Klein haar zou hebben bedreigd. De NPO en de Avrotros hebben bezwaar ingediend bij de EBU... die het Songfestival organiseert. De omroep vindt de disqualificatie buiten proportie. De man die als eerste levende mens een varkensnier kreeg is overleden. Twee maanden terug onderging de 62-jarige Amerikaan de experimentele transplantatie. Volgens artsen is er geen aanwijzing dat de varkensnier de oorzaak is van de dood. In het zuiden van Brazilië zijn tot nu toe 136 mensen omgekomen door het noodweer. Al anderhalve week kampt het gebied met zware regenval en overstromingen. 125 mensen worden nog vermist... en meer dan een half miljoen inwoners hebben hun huizen moeten verlaten. De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan na het weekend weer verder. Na afloop van de gesprekken van gisteren wil de PVV-leider Wilders alleen kwijt dat er maandag verder wordt gesproken... Het lastigste punt bij de onderhandelingen zijn de financiën, zeggen de informateurs. Vooral VVD en NSC willen het begrotingstekort niet te hoog laten oplopen. PVV en BBB hebben daar weer minder moeite mee. De Overijsselse CDA-politicus Rick Brink is plotseling overleden. Brink kreeg een paar jaar geleden landelijke aandacht... omdat hij de eerste minister van gehandicapte zaken werd. Een officieuze functie die in het leven is geroepen door Caro en CRV. Rick Brink is 38 jaar geworden. En het weer, vandaag opnieuw droog en zonnig.